Yeah. nacht vol muziek en wijn. Het was te mooi, veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi om waar te zijn. Oh, die nacht, die nacht, ja, het was als een droom voor mij. Het ging te snel. een droom voor mij. Het ging te snel, veel te snel, veel te snel, veel te snel voorbij. Oh, die nacht, die nacht, was een nacht vol muziek en wijn. Het was te mooi night.